Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het lijkt reikt over een reddingsplan voor VND. De onderhandelingen zijn kort voor middernacht beëindigd... zonder dat een van de betrokken partijen een verklaring heeft afgelegd. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van VND. De noodleidende warenhuisketen moet bezuinigen om te kunnen overleven. Er zijn steeds minder schoolverlaters. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zonder diploma van school ging, daalde met bijna 2000. Volgens minister Bussemaker boeken vooral mbo-scholen vooruitgang. Ze hoopt dat het aantal schoolverlaters volgend jaar daalt tot onder de 25.000. In 2002 waren het er nog ruim 70.000. De provinciale afdeling van de VVD in Groningen wil de gaswinning verder verlagen dan VVD-minister Kamp wil. De statenfractie wil in het eerste halfjaar maximaal 17,5 miljard kuub gas winnen. Kamp wil niet verder gaan dan 39 miljard kuub in heel het jaar. De VVD-afdeling lanceert het plan vijf weken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's, is Boyhood uitgeroepen tot beste film. De regisseur van de film kreeg ook een BAFTA. Boyhood gaat over een jongen die twaalf jaar lang wordt gevolgd op zijn weg naar volwassenheid. De film The Grand Budapest Hotel kreeg de meeste BAFTA's, vijf, maar in minder belangrijke categorieën. De Nederlandse DJ Chesto heeft een Grammy gewonnen. De 46-jarige Thijs Verwest kreeg de Amerikaanse muziekprijs... voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Chesto behoort al jaren tot de wereldtop, maar won nog nooit een Grammy.